Levi van Eck met het NOS-journaal. De automobilist die gisteravond doorreed na een dodelijk ongeluk in Eindhoven... heeft zich gemeld op het politiebureau. De verdachte wordt door de politie verhoord. Gisteravond rond 10 uur werd in Eindhoven een man aangereden die naast de weg liep. De automobilist reed daarna door. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die kon het slachtoffer niet meer helpen. Mirjam Bikker is door de partijtop van de ChristenUnie voorgedragen als beoogd lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. Als, het, als de ChristenUnie-leden eind november op de partijcongres instemmen met haar kandidatuur... wordt Bikker de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de partij in de landelijke politiek. De 36-jarige Bikker zit sinds 2015 in de Eerste Kamer. Daarvoor was ze fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Utrecht. De wilde staking van de bagageafhandelaars op Brussels Airport... het vroegere Saventum, is verlengd tot de zondagmorgen 6 uur... Sinds donderdagavond zijn al zo'n 200 vluchten geannuleerd. Het personeel van Avia-partner klaagt over structurele onderbezetting... slecht materieel en zegt dat de veiligheid in het geding is. Onderhandelingen tussen directie en bonden hebben nog niets opgeleverd. De komende ochtend wordt er verder gepraat. De verdachte pakketjes die de afgelopen dagen werden onderschept in de Verenigde Staten... bevatten allemaal explosief materiaal, zegt de FBI. Of ze ook konden ontploffen, wordt nog onderzocht. Volgens de FBI zijn er nog 13, zijn er 13 pakketten onderschept... en zijn er mogelijk meer in omloop. Ze waren geadresseerd aan prominente democraten. De verdachte werd gistermiddag opgepakt... nadat zijn vingerafdruk op een pakje was gevonden. De man van 56 heeft een crimineel verleden... en is aanhanger van president Trump. Over zijn motief is niks bekend. Bij een eventuele veroordeling kan de man 48 jaar cel krijgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en er trekken buien over het land... maar landinwaarts wordt het droger. De temperatuur daalt tot een graad of 4.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 All new friends the circus left. change your heart. getting clearer now. It's getting clearer now. And it's breaking through the clouds. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up you now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance. Rain dance, rain dance. Follow me with both hands. dress to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love, like the pulse that's in my veins, like a healer looking down on believers in a crowd.